CD-muziek krijg je nu dat overzicht van alle nieuwe binnenkomers van die CD Top 100. Op nummer 97 opnieuw binnen Concertri van Paul Conte. Op nummer 95 eerste weeks Mother's Milk van de Red Hot Chili Peppers. Op 93 ook weer opnieuw binnen One Bright Day van Ziggy Marley. 91 in eerste week Stay With Me van Regina Bell. En op 90 Rock Island van Jethro Tull. Op nummer 87 20 Greatest Hits van Diana Ross en The Supremes, waar we zojuist eh, wat aandacht aan besteden. En op nummer 86 The Very Best Of van de Golden Earring en ook deze is weer opnieuw binnen. En dat geldt ook voor de nummer 83 Mela van Le Negres Verte. En ook op nummer 82 gaat een cd die opnieuw binnenkomt, Mystery Girl van Roy Orbison. Op nummer 73 Conspiracy van King Diamond, en dat is wel een echte eerste weeks. En dat geldt ook voor 61 The World of Synthesizers van Nova. Op 55 to House to Handle van diverse artiesten. We hebben er nog twee, want op 40 krijgen we de CD The Collection van Freddy Fender, die in één keer binnenknalt op 40. En nog een grotere klapper maakt de nieuwe CD van Normaal, Recht toe, recht dan. Die komt binnen op 19 voor de eerste week. Gisteren kreeg ik de nieuwe CD van Cadans in mijn handen. En daar zijn op dit moment eh, vijf exemplaren van in de omloop. Dus ik voel mij zeer gevleid dat ik een van die vijf eh, in mijn bezit heb. De nieuwe CD heet Blik op Oneindig. Daar gaan we twee nummers van draaien. Allereerst het rustige Schip gestrand. Daarna het iets funkier Alles of Niets. De nieuwe CD van Cadans. Er is een schip gestrand, ligt hoog op het zand, van zijn anker geslagen door de storm weggeblazen. Ben gevlucht naar de kust, vond ik hier maar wat rust. Maar het lijkt of de meeuwen onophoudelijk schreeuwen dat je mij wil verlaten. Oh nee, laat me niet in de steek. ik gadend hoe het schip wordt verlaten. ooi van winter van golven. En ik weet, ik moet terug. want ik vind pas weer rust als ik vecht voor ons tweeën. Tot ik alles gegeven, alles echt geprobeerd heb. Oh nee, ik laat je cd van Cadans. Je hoorde Schip gestrand en de stad die Vrijheid heet. dat was een lichte oneenigheid tussen de cd-speler en mij, want ik had eigenlijk voor je gepland een andere track van de cd. Dat was het nummer Alles of Niets. Dus de titel zegt het al, ik ben eigenwijs genoeg om hem nog een keer te draaien. Hier is Cadans met Alles of Niets. Oh niets hoorde je van Cadans, van de nieuwe cd Blik op Oneindig. In totaal hoorde je dus drie nummers van Cadans. We begonnen met Schip gestrand, de stad die vrijheid heet. En dat laatste was dus Alles of Niets. Het is half tien geweest, je luistert naar de cd-show bij de Tros op Radio 3. Voor de mensen die op de prijsvraag zitten te wachten, kan ik eh, zeggen dat die door afwezigheid van de heer Van Ditmars, chef prijzen bij de Tros, eh, doorgeschoven is naar volgende week. Dus ook de oplossing en de nieuwe opgave van de prijsvraag. En eh, daarvoor moet je dus wachten tot volgende week. In de CD Top 100 staat op nummer 59 een eh, onderschatte CD, vind ik zelf, van eh, Brandon Croker en de 5 O'Clock Shadows. We gaan daar twee nummers van draaien. Dat is allereerst het nummer This Man en dan de single van Brandon Croker, No Money at All. Croker and the Five O'Clock Shadows. Je hoorde This Man en de recente single No Money At All. Dan in de CD-show een eh, primeur van de nieuwe Poco-CD in de originele bezetting zelfs nog. Met eh, George Grantham, Rusty Young, Richie Fury, Randy Meister en niet te vergeten Jim Messina. Nou, als één CD het verdient om drie nummers ervan te draaien, dan is deze het wel, want we zijn er toch mee bezig om af en toe drie nummers te draaien. Je hoort dus drie, nieuwe, drie nummers van de nieuwe Poco-CD. Die CD heet Legacy. De nummers die we draaien zijn Call It Love, Who Else en What Do People Know. Hier is de nieuwe Poco. makes us feel better. Call it a fool. betere gitaarwerk van de groep Poco. De nieuwe cd Legacy hoort je. Drie nummers draaiden we Call It Love, Who Else and What Do People Know. De Nederlandse formatie Living Blues, die aan het eh, eind, eh, eind van de 60 jaren, begin 70 jaren veel furore maken in eh, Nederland, heeft een live CD opgenomen in 1989. Die CD heet Snake Dance. En daarmee gaan we dit eerste gedeelte van de CD-show besluiten. Maar niet voordat ik verteld heb dat we straks terugkomen na tienen met een uurtje non-stop de mooiste van CD, het zogenaamde Soft CD-uur. Van Living Blues draaien we live Wang Dang Doodle LB Boogie. Dus een stukje vuurwerk en daarna het hele rustige Black Knight. Living Blues Live. side of life. It's the Black Knight Blues. Just another day, just another day is gone. Don't have no one to talk to to tell my troubles to. I don't really know I'm living since I've lost you. is falling. Mm, how I hate to be alone, be alone. Well, I keep crying for my baby. How, how, how, just another day just another day is gone. That blues moans every night, baby. Come back home to me. against my crossbow, making love just stands in sorrow. But I'm not the sort of guy who could cry and say goodbye. The day is beneath your But you're not the sort of girl who could say goodbye. Such a shame to hear you lie. Where the door. Chomsky got it right. You're jogging into battle. spend my time what lies behind. If you could need me the way it used to be, even for a moment of the happy times we shared, living in my dream since then. At the risk of losing only castle and kettle drums and the swallowtail coats, tablecloths and patent leather shoes. Bathing suits and bowling balls and clarinets and rings all this radio really needs is a few. A tinker, a tailor, a soldier's thing. His rifle, his boots, full of rocks. And for bravery. And this one's for me. And everything's a dollar in this box. Oh, oh, oh. Cufflinks and hubcaps. Trophy movies and paper bags. It's good transportation, but the brakes aren't so hot. Necktie and boxing gloves. Hey, this jackknife is rusted. You can pound that thing out on the hood. her a tailor, a soldier's thing.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 Van de CD North of a Miracle van Nick Hayward breiden we The Day It Rained Forever. Van de Fox van Elton John, Carla Etude. Van Elf van Alison Moyer, Where Hides Sleep. Van de CD Old Rottenhead van Robert Wyatt, Alliance. Van de soundtrack Dasboot van Klaus Doldinger, Er van The Alan Parsons Project, Eve, If I Could Change My Mind, met vocalen van Leslie Duncan. Howard Jones van de cd Human Slip met Hide and Seek. Het hele korte werkje Inner Secrets van de cd Time of Secrets van Eddie Jobson. We draaiden ook nog iets van de cd Hope in a Darknet Heart van Virginia Ashley. Van Paul Young van de cd The Secret of Association, Soldier's Thing. En we besloten met 10cc van de CD 10 out of 10, Lying Here with You. Tot aan het nieuws van 11 uur is dit Paul McCartney met Sing Along Junk. De Tros is terug na 11 met het laatste programma op Radio 3 en dat is Session. Oké inruilwagens. Betrouwbare gebruikte wagens van de Opel-dealer. In alle soorten en maten. Door en door getest. Met drie maanden bovag En met de mogelijkheid van omruilen. Binnen twee weken of 1500 kilometer. Oké inruilwagens. Niet zomaar oké. Remy Martin, Fine Champagne, Cognac. Wat is dat eigenlijk? Aan de telefoon vanuit Frankrijk Jan-Piet den Dulk. En hij weet er meer van, Jan-Piet. Vanmiddag zijn we afgereisd naar de eigen kuiperij van Rémi Martin. En hier wordt duidelijk dat je cognac niet zomaar in een willekeurig vat kunt laten rijpen. Mhm. Dat moet volgens Rémi Martin om te beginnen, moeten dat kleine vaten zijn. Hoezo kleine? Nou, de jarenlange wisselwerking tussen het hout en de cognac tijdens de rijping... geeft de cognac niet alleen zijn fraaie gouden kleur, het is ook bepalend voor de smaak. Ah. En hoe kleiner het vat, des te intensiever het contact. Dat begrijp dus ik. ja, <laughs> maar ze gaan hier wel ver, hoor hout bijvoorbeeld. Dat moet per se eikenhout zijn uit de bossen van Limousin. Daar staan ze op. Net als bij de druiven die, zoals je weet, voor Remy Martin alleen uit de Grande en Petit Champagne komen. Het valt trouwens op dat veel beroemde namen hier hun vaten bestellen. Oh, ja? Mouton Rothschild, Chateau Margaux en... Nou, zo kan ik nog wel uren doorgaan. Maar dat doen we niet, Jan-Piet. Eh, waar kunnen de luisteraars die of wat meer willen weten terecht? Bij een goede slijter. Die kan je natuurlijk alles vertellen over... Remy Martin. fin champagne cognac. Stelt u zich eens voor, u heeft nog nooit gehoord van het betaalbaar aanvullend pensioen van Nationale Nederlanden, kortweg de BAP. Hoe zou u dan uw pensioen verantwoord moeten aanvullen? De BAP geeft u de zekerheid dat u later door kunt leven zoals u nu gewend bent. Vraag uw verzekeringsadviseur. Nationale Nederlanden. Wat er ook gebeurt. 11 uur, Nieuwsdienst verzorgd door de ANP. Het CDA houdt groot bezwaar tegen deelneming van D66 aan een centrum-linkse regering. Dat zei fractieleider De Vries na zijn eerste gesprek met informateur Lubbers. Volgens De Vries zit er niet duidelijk vooruitgang in de informatie, maar van een impasse wilde hij nog niet spreken. Informateur Lubbers sprak vanavond tenslotte met D66-leider Van Mierlo. Die wilde na afloop geen inhoudelijke mededelingen doen. De commerciële radiozender Cable One heeft het merendeel van zijn aandelen overgedragen aan een Engelse omroeporganisatie en de leiding in Engelse handen gelegd. Het station hoopt zo toch als buitenlandse zender te gelden en daardoor zijn toegang tot de Nederlandse kabelnetten niet te verliezen. Cable One heeft het commissariaat van de media gevraagd zijn positie te herwaarderen. De NOS, de Ster en de Nederlandse Dagbladuitgevers eisen intussen dat het commissariaat TV10 en Veronique van de kabel weert. Ook die stations zouden niet buitenland zijn. Als niet binnen een week aan die eis is voldaan, zijn juridische stappen niet uitgesloten. Nederland onderzoekt of het tijdelijk onderdak kan bieden aan enkele honderden mensen uit Roemenië, Joegoslavië en enkele Afrikaanse landen die politiek asiel willen in West-Duitsland. Dit om het de Bondsrepubliek makkelijker te maken de stroom Oost-Duitse vluchtelingen op te vangen. Een en ander blijkt uit een interne studie van een aantal Nederlandse ministeries. Een Griekse parlementscommissie wil strafrechtelijke vervolging van oud-premier Papandreou en vier van zijn ex-ministers wegens hun aandeel in het schandaal rond de Bank van Kreta. Afgelopen maandag adviseerde een andere parlementscommissie vervolging van Papandreou wegens het illegaal afluisteren van politieke tegenstanders. Het weer. Veel bewolking en periode met regen. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Een waarschuwing voor de scheepvaart. Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Zuidoost 6, ruimend Zuidwest 8. Tessel, Rottemijsselmeer, Zuidoost 6, ruimend Zuidwest 7. Tot zover dit ANP-bulletin. Dan verkeersinformatie. Er zijn files op de A2 Utrecht-Amsterdam in beide richtingen tussen Breukelen en Maarsen is ondervindt het verkeer door wegwerkzaamheden grote vertraging. Op de A9 Diemen richting Haarlem staat een file tussen Ouderkerk en Amstelveen met een lengte van 4 kilometer. Einde van deze uitzending. Als je op uw vrije dag niet alleen de auto, maar ook eens de benenwagen wilt nemen, moet u eerst even langs het Shell-station. Want Shell heeft weer een nieuw boek voor u. Er staan honderd prachtige plaatjes in en het kost maar één gulden. Dat is precies 1 cent per plaatje. En we kunnen u één ding garanderen. Er staan plaatjes in die zo oud zijn dat ze nooit uit de mode raken. U ziet, Shell helpt ook als u Nederland nog maar half kent. Cirex Computers. Professionele, betrouwbare kracht. Cirex Computers. Overal in Nederland. Cirex Computers. De enige met drie jaar garantie. Cirex Computers. Het loopt tegen middernacht. U bent doodmoe. stormt, regent en u staat met pech. Zo, meneer. Die rijdt weer. Niemand kan buiten de ANWB wegenwacht. Nu een speciaal introductieaanbod. 15 maanden voor de prijs van 12. Bel 013 6 maal 6 en wordt lid. Au, au, au. Deze meneer is ziek. Weliswaar niet ernstig, maar toch ziek. Vermoedelijk iets verkeerds gegeten. Hij ligt nu even in het ziekenhuis. En de vraag is of hij voldoende verzekerd is. Anders zou hij straks wel eens een fikse pijn in zijn portemonnee kunnen krijgen. Laat uw verzekeringsadviseur u nu eens uitleggen... wat een Egon ziektekostenverzekering allemaal dekt. Gelukkig verzekerd met Egon. Oh. Eén dag. Donderdag. Klinkt als een klok. De Haverman-show. het pop op een dag. Waarom een Session. Doe mee met de makers van Leiden Cross. Goedenavond, hartelijk welkom bij Session. Vanavond aflevering nummer 844. We gaan terug naar 10 april, het jaar 1986, Nick Vollebrecht Jazzcafé. En we gaan luisteren naar een groep Nederlandse muzikanten onder de naam The Birth of the Cool Reconstruction Band. Voor de insiders mogen het bekend zijn dat eh, de laatste weken van september 1948 heel betekenend zijn geweest voor de jazzmuziek, omdat toen het idee ontstond met mensen als Gil Evans en Miles Davis om een nieuwe groep te vormen die de muziek, een soort nieuwe muziek zou spelen die later cool jazz genoemd zou worden. Nog veel later werd het natuurlijk eh, meer East Coast jazz. Er waren beroemde mensen bij betrokken. Lee Konitz, Johnny Carisi, Jerry Mulligan, Al Haig, Kenny Clark, J.J. Johnson. Ehm, het idee om deze muziek te reconstrueren komt af van Frans Elzen. U kent hem waarschijnlijk wel, de bekende Nederlandse pianist. Hij staat ook voor het orkest, althans hij speelt in het orkest en hij schreef ook wat arrangementen. Op die avond krijgt u al die beroemde stukken nogmaals te horen. Maar dan met de Nederlandse bezetting, en ik stel u voor aan de muzikanten. Op slagwerk Kees Kranenburg, Victor Coyatu aan de bas... Herman Schoonewald op sax, Jeroen Vermeulen op hoorn, op sommige stukken... Erik van Lier tuba, Bart van Lier trombone... Ak van Roye trompet en bugel... Ferdinand Povel altsax en Van Zelzen, ik zei het al, achter de piano. De Birth of the Cool Reconstruction Band. Met om te beginnen een compositie van saxofonist Jerry Mulligan in een arrangement van Frans Zijls. En dit is Rocker.